Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis komt... is weer bijna op het niveau van voor de corona-uitbraak. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is ruim 90 van de reguliere behandelingen hervat. De toezichthouder noemt dat een hele prestatie... na de drukte in de ziekenhuizen vanwege het coronavirus. Ondanks de inhaalslag nemen de wachtlijsten niet toe. Volgens de zorgautoriteit komt dat doordat sommige patiënten nog altijd wegblijven... uit angst om besmet te raken. Het consumentenvertrouwen in de economie blijft laag... terwijl veel maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland... de afgelopen tijd zijn versoepeld, staat het vertrouwenscijfer op min 26, meldt het CBS. Dat is één punt hoger ten opzichte van het cijfer van vorige maand. Alles onder nul betekent dat mensen meer negatief dan positief gestemd zijn. Er zijn ook cijfers over de bestedingen. In mei, consumenten gaven toen gemiddeld bijna 13 minder uit dan in mei vorig jaar. Bij een aanval op een begrafenis in Chicago zijn zeker 14 gewonden gevallen. Volgens de politie van de Amerikaanse stad werd vanuit een auto het vuur geopend op de bezoekers van de uitvaart. En die zouden hebben teruggeschoten. De meeste slachtoffers zijn zwaar gewond en de politie heeft één persoon opgepakt. Het ging om de begrafenis van een man die vorige week was doodgeschoten. Chicago wordt al jaren geteisterd door bendegeweld. President Trump noemt het geweld in de stad nog erger dan in Afghanistan. Bij een helikopterongeluk in de jungle in Zuid-Colombia zijn zeker negen militairen omgekomen. Ze waren bezig met een operatie tegen voormalige FARC-leden die het vredesakkoord van de guerrillabeweging met de regering niet erkennen. Bij het ongeluk met de Black Hawk zijn zes soldaten gewond geraakt.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 You just feel what you want. never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying. Ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets.